Jobboot met het NOS Journaal. Bij het ongeval met de Nederlandse touringcar zouden zijn behandeld voor snijwonden. De dubbeldeksbus van Bovo Tours was met 66 passagiers onderweg naar Parijs. Hij reed in op een file waarna een Bulgaarse vrachtwagen op de bus klapte. Voor het eerst zijn in Spanje bij een ongeboren baby afwijkingen ontdekt... die waarschijnlijk worden veroorzaakt door het Zika-virus. De Spaanse regering dat de baby van 20 weken een hersenaandoening heeft... waar de schedel te klein is. Bij een echo was te zien dat het kind verschillende afwijkingen had. De Spaanse autoriteiten zeggen dat de moeder Zika en kokkelkoorts op had gelopen in Zuid-Amerika. De twee virussen worden verspreid door muggen. Het IMF vindt dat de EU en Griekenland snel moeten gaan onderhandelen over verlichting van de Griekse schuldenlast. Maandag komen de ministers van Financiën van de Eurogroep naar Brussel voor een extra bijeenkomst over Griekenland. Ze zouden al eerder bijeenkomen, maar dat werd toen uitgesteld. Ze moeten bekijken of Griekenland 5 miljard euro kan krijgen uit het derde noodpakket van 86 miljard, waarover afgelopen zomer een akkoord werd bereikt. De laatste rustplaats van prinses Diana krijgt een grote opknapbeurt in verband met haar 20ste sterfdag. Dat is op 31 augustus volgend jaar. Diana is begraven op het landgoed Althorp, waar ze haar jeugd doorbracht. Het graf ligt in een tempeltje op een klein eiland. Het is nog niet bekend wat er precies gaat veranderen. In het verleden is er kritiek geweest dat Diana's graf nooit wordt schoongemaakt en overwoekerd is door planten. Volgens Diana's broer Charles is het een familiegebruik om de natuur op het eilandje zijn gang te laten gaan. Het weer volop zon met 20 graden op de Wadden en lokaal 25 in het zuiden. Ook in het weekend flink wat zon, maximum temperatuur rond 25 graden. Maandag ook nog zomers, daarna minder warm en kans op een enkele bui.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 Wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving? Het recept voor het komend weekend, de column en het gedicht van vandaag. Maar natuurlijk heel veel nieuws over Zandvoort en onze omgeving.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 Bij het ongeval met de Nederlandse touringcar op de E17 vlakbij Kortrijk in België zijn acht zwaargewonden gevallen. Twee van hen zijn in levensgevaar. De zwaargewonden zijn de buschauffeur, de chauffeur van een Bulgaarse vrachtwagen en zes buspassagiers. Het is nog onduidelijk of het om Belgische of Nederlandse passagiers gaat. Ook hebben 17 passagiers lichte verwondingen opgelopen. De meeste zouden zijn behandeld voor snijwonden. De dubbeldeksbus van Bovo Tours was met 66 passagiers onderweg naar Parijs. Hij reed in op een file waarna een Bulgaarse vrachtwagen op de bus klapte. Voor het eerst zijn in Spanje bij een ongeboren baby afwijkingen ontdekt... die waarschijnlijk worden veroorzaakt door het Zika-virus. De Spaanse regering dat de baby van 20 weken een hersenaandoening heeft... waar de schedel te klein is. Bij een echo was te zien dat het kind verschillende afwijkingen had. De Spaanse autoriteiten zeggen dat de moeder... time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. time I hear the music play, every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love.